Je spreekt me aan. En voor het eerst in mijn leven weet ik niet wat ik zeggen moet. Wat ik zeggen moet. Vanaf vandaag zal dag en nacht om je draaien. Echt niet normaal wat je met me doet. Wat je met me doet. niemands vrouw. baby, kan je me vertellen wat je voornaam is? Want je achternaam die blijft niet lang van jou. En ik kan niet eens verklaren hoe dit ontstaan is. Ah, hoe kom ik in, baby, stapjes closer? Ik heb een plekje voor je vrij, dus kom je over. Ik blijf verdwalen in je bruine ogen. Knippers in je vingers, laat me komen uit hypnose. En misschien maakt liefde. floating home Je staat in mijn hoofd, maar nu ben je naast me. Ik wil dag en nacht samen zijn.